Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De problemen met statiegeldautomaten zijn voorbij. Deze week was het bedrijf erachter gehackt. En daarom werden de automaten voor flessen en blikjes offline gehaald. Al merkten klanten daar weinig van, vertelt de directeur achter het statiegeldbedrijf. Meer dan 98% van de machines draaien gewoon nog. Eh, er zijn een aantal eh, oudere machines die op een gegeven moment eh, het geheugen gaat vollopen. En die zullen op een gegeven moment stoppen. normaliter gebeurt dat tussen een dag of drie, vier. En de nieuwere automaten die kunnen gewoon eh, nog enkele weken vooruit. Ja, door die hek duurde het langer om een automaat te repareren. Het bedrijf kon niet van afstand meekijken en moest daarom telkens een monteur sturen. De keeper van Paris Saint-Germain, Donnarumma, is vannacht thuis overvallen. Meerdere mannen kwamen, gewapend binnen en bonden Donnarumma in zijn vriendin vast, schrijft een Franse krant. De keeper zou ook zijn geslagen. De overvallers zouden voor meer dan een half miljoen euro aan spullen hebben meegenomen. Het is groot feest in België, want vandaag is daar de Nationale Feestdag. Ja, zo heet het ook. En hun koning Filip zit ook nog eens tien jaar op de troon. En dus is er in het hele land van alles te doen. Voor deze koningshuisfans is het helemaal een topdag, want zij konden een praatje maken met de koning. Gefeliciteerd. We zijn trots op u. U hebt dat fantastisch gedaan. Dank Echt u, waar. Dank u, Komt u van west Oorspronkelijk. Aha. Ik, <laughs> ik kan dat over, hè. Ah, ja. Vanmiddag is er in Brussel nog een grote militaire parade. En vanavond is er ook nog een grote vuurwerkshow. En het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste deelnemer kwam vanmorgen al rond half tien over de finish met een rolstoel. En inmiddels is ook de eerste loper binnen. Het was deze Britse man was your goal to be the first? No, I just I've just felt good today. I felt I had some speed in my legs this morning. En hij ging gelijk naar de bar toe om een biertje te halen, om het te vieren natuurlijk. Maar hij was zo vroeg dat hij 10 minuutjes moest wachten totdat de bar open ging. Ja, en toen was het moment wel daar. It's good, it's cold. Yeah, it's what I need. Ja, proost. Het weer nog afwisselend zonnig en bewolkt vandaag. Later trekt het verder dicht. Er zijn ook af en toe pittige buien met kans op onweer ook. En het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 3 kilometer file op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Amstelveen en Aalsmeer.